Drie uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Libische militairen hebben drie verslaggevers van de BBC... bijna 24 uur vastgehouden en mishandeld. De drie waren op weg naar de stad Zavia... waar zwaar wordt gevochten tussen regeringstroepen en opstandelingen. Bij een blokkade werden de journalisten tegengehouden. Ze lieten hun perskaart zien, maar moesten toch mee... naar een legerbarak in de Libische hoofdstad Tripoli. Daar werden ze geblinddoekt, vastgebonden en onder schot gehouden... Bij een van de drie verslaggevers werden kogels langs hun oren geschoten. De drie BBC-verslaggevers zijn inmiddels vrij. De Libische regering heeft de Britse omroep excuses aangeboden. Een VN-schip met tarwemeel is aangekomen in de Oost-Libische stad Benghazi... die in handen is van de opstandelingen. Volgens de VN is er genoeg tarwe om bijna 100.000 mensen een maand lang te eten te geven. De voedselvoorraden in Libië zijn door de gevechten bijna uitgeput. Nederlanders voelen zich minder ontevreden over de maatschappij en de politiek. In 2004 was 33 procent van de Nederlanders ontevreden. In 2009 26 procent, blijkt het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Nederlanders zijn nog wel ontevredener dan in de jaren 90. Volgens onderzoekers maken Nederlanders zich vooral zorgen over verharding van de samenleving, onveiligheid en de politiek die de problemen niet zou aanpakken. Vooral lager opgeleiden maken zich zorgen. 20% van hen vindt dat het de verkeerde kant op gaat met Nederland. Bij de hoger opgeleiden is dat 7%. De Japanse economie is in het laatste kwartaal van vorig jaar harder gekrompen dan verwacht. De regering ging uit van 1,1 maar uiteindelijk kromp de economie met 1,3 Dat kwam vooral door de dalende export. Over het hele jaar groeide de Japanse economie wel met bijna 4 procent. Het land is de op twee na grootste economie ter wereld. Het weer, vannacht steeds meer wind, het is een graad of drie. Overdag bewolkt en vooral smiddags wat regen.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 De nacht klinkt anders, heeft altijd de nacht als thema. En in dit geval was het wel heel mooi dat we dit The Night Will Always Win terug kunnen vinden op de nieuwe cd van Elbow. Build a Rocket Boys, dat is de titel van het album... waar meer van dit soort fraaie liederen op staan. En in een latere instantie nog wel eens keer zullen terugkomen hier in de nacht in de anders. In ieder geval The Night Will Always Win, Elbow. Goedenavond, goedenacht, goedemorgen. Nou, laten we op op nacht houden. <laughs> Dan zitten we zo neutraal in ieder geval. Welkom bij De Nacht Klinkt Anders. In dit uur aandacht voor Johnny Preston, een zanger die in de jaren 60 behoorlijk populair was, aan het begin van de jaren 60. Eh, heeft één grote hit gehad, Running Bear... maar daarna ook nog een paar kleine andere. Ook even aandacht voor eh, Peter Frampton, zijn verleden. De man is nog steeds actief. Sterker nog, hij was afgelopen eh, avond ergens in een zaal in Nederland... om daar een optreden te doen. En we hebben een eigen opname van Caro Emerald. En we hebben Crystal. Die zingt over de gouden dagen van de radio. Oftewel de golden days. I got a pocket full of sunshine. saving all my honey for a rainy day.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 boccia you and everything goes crazy. Ba, ba, boccia mi bambino, ba, ba, bo, bo, boco piccolino. When you kiss me and I'ma kiss you. Tra la la la la la la la loo. Ba, ba, boccia me, my baby, ba, ba, bo, bo. Just say yes and maybe if you squeeze me and I'ma squeeze you. Tra la la la la la la la loo. me, I bought you, and everything goes crazy. Ba, ba, bocce me, bambino, ba, ba, bo, bo, boca piccolino, and then we will raise a great big family. Tra-la-la-la. You me, I boccia you, and everything goes crazy. Ba, ba, you me, my baby, ba, ba, bo, bo. Just say yes and maybe for you. Squeeze me and I'm a squeeze you. Tra la la la la la la la loo. Be you, bye, oh, be you, boo. Won't you boccia, you me? Kiss me. Be you, bye, oh, be you, boo. When you you me, I boccia you. You Come on, you kissing me, and eh? bye. baciami bambino, ba ba bo, bo, poco piccolino, and then we will raise a great big family. Tra la la la la la la la, bio bio bio boo, baciami bambino, baciami. That's nice. Porte cazzone con un stemma a rete una cuppulella che vi si era aizzata. Passa scampagnando pattuleta, con mano a papà te fa guardare. Tu fa l'americano, americano, americano, senta a me chi ti fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock e roll, tu gioca a bolla, dei sordi peccamella, chi te li dà la borsetta di mamma tua fa l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia Sienda me non c'è sta niente fa. ok napolitan, tuvo fa l'american, tuo fa l'American. Come da poca picchita va bene, si tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come te venen cape di I love you. Tu fa l'americana, americana, americana, sienta a me chi fa fatto. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, o ti senti disturbato. Tu abballo rock and roll, tu gioca a baseball me sort beccamella chi te li dà la borsetta di mamma tua fa l'americano americano americano ma si nati in Italia Cienta a me non c'è sta niente fa ok napolitan tuo fa l'americano tuo fa l'americano niente fa ok napolitan, tuo fa l'american, tuo fa l'american. Wish che so del rock wish che so del rock wish che so del rock and Nou, hier is niet echt sprake van een digitale opname... als je dat brommen van een van de versterkers nog hoort. Afgelopen zomer heb je dit regelmatig kunnen horen. Dan in een wat gewijzigde versie onder de titel We Speak No Americana. En dat werd dan uitgevoerd door Yolanda Be En die hadden gebruik gemaakt van dit melodietje van Renato Carras Carosone. <laughs> En het heette dan in het Italiaans Stivoa l'Americana. En daarvoor hoorde je Rosemary Clooney, Botchamy. Die plaat van Renata Car Rossone, die was uit 1956. En Rosemary Cloney, die had een hit met Butch in 1952. Dit is uit de jaren 70, cabaret uit de jaren 70. Mooie dingen hebben ze destijds gemaakt. Donkey Shocking, opa's 100ste verjaardag bijvoorbeeld. De morgen van zijn 100ste verjaardag kreeg opa een beschuit bij zijn ontbijt. En deden alle zusters even aardig Per slot is honderd jaar een hele tijd. Hij mocht de hele dag bezoek ontvangen. Er werden stoelen rond zijn bed gezet. En rood papieren slingers opgehangen. Dat gaf meteen zo'n feestelijk cachet. Om half elf kwam de directeur persoonlijk. Gewapend met een potplant en een speech te lang en slaapverwekkend als gewoonlijk. Maar opa hoorde toch al jaren niets. Met zware stem en machtige gebaren besprak de directeur de tijd die vloog. Wat misschien gold voor opa's honderd jaren, maar vast niet voor des directeurs betoog. Daarna kwam er een stroom familieleden uit buren zelfs en uit Goereen. Vol jaren opgespaarde hartelijkheden. En ieder bracht cadeautjes voor hem mee. Voornamelijk tabak en confituren. Maar ook een paar pantoffels en een vest. En drie kisten sigaren, hele duur want zijn gezichtsvermogen was nog best desmiddags na het verplichte uurtje rusten, werd hij opnieuw bewonderd en verwend. Door bloed en aanverwanten die hem kusten, nog voordat hij ze eigenlijk had herkend. Rechtop in bed met blosjes op de konen, omringd door al wat hem gegeven was, leek hij tussen zijn oud geworden zonen een phoenix reizend uit sigarenas. Maar s'avonds is de hoofdzuster gekomen. Nadat de gasten waren weggegaan. En heeft al die cadeautjes meegenomen. Waarvan het gebruik hem niet was toegestaan. Tabak en chocola, het vest met mouwen. Daar wol nog wel eens irriteren bouw. Alleen het paar pantoffels mocht hij houden. Toch jammer dat hij nooit meer lopen zou. Het blijft mooi, het blijft leuk. De tekst van Jan Boerstoel. Pieter van Empelen schreef de muziek. Je hoorde Donkey Shocking uit 1972. Uit het programma Waar het valt, daar legt het. Dit is een nacht anders bij de Vader op Radio 1. Dit is nieuw talent, Chris Berry. a flower gehoord hebt. Hier bij de Nacht in Anders, de vader op Radio 1. Chris Berry, zo heet zij, de zangeres die je kon beluisteren. Ja, wat is dit voor een talent? Dit is nieuw talent. Je hebt eh, op Radio 3, op 3FM, Serious Talent... waarbij eh, nieuwe beginnende popbandjes en artiesten in de wat worden gelegd... en extra ruimte krijgen om daar op de zender gehoord te worden. En dat hebben ze ook bij de Soul Jazz en de Radio 6. Daar hebben ze het Radio 6 Soul and Jazz Talent. En een paar weken geleden was Chris Berry het nieuwe Radio 6 Soul and Jazz Talent. En een week lang hebben ze daar deze plaat gedraaid, Flower Empty Street. Chris Berry, die je kon beluisteren. En zo zou niet verbazen als je de komende weken... deze Chris Berry zo hier en daar nog eens een keer eh, hoort te opduiken in een aantal radioprogramma's... om daar live dit liedje te zingen. Flower Empty Street. Wie alweer een tijd geleden live in een van de Radio 1-programma's was... dat was op 14 mei 2010 in Met het oog op morgen. Dat was Caro Emerald. I can stop shaking. The room has a groove and the floor's almost earthquaking. Uh -huh. Look what we're making. It's history out on the flown. It's just awakening. Um, so get that needle in the core, scratch that back and give me more. You donderdag toen vond het Buma Harpen Gala plaats... en Caro Emerald ging met twee harpen naar huis toe. Je hoorde van haar Back It Up, niet in de originele plaatversie... maar in de versie zoals die 14 mei werd gespeeld in Met het oog op morgen. Een studiosessie kon je beluisteren. Afgelopen dinsdag de boerderij in Zoetermeer. Daar geen carnaval, maar een optreden van Pieter Frampton. Thank you. so long. Frampton. In de periode dat hij nog van die lange, donkere of blonde manen had. Lange haren. Peter Frampton, hier hoorde je met eh, Baby I Love You Way. Het liedje, een van de hits die voorkomen op die dubbel LP van destijds, uit 1976. Frampton Comes Alive. Die andere grote hit was, uh, zoals je ongetwijfeld nog wel weet... <laughs> Inderdaad, die... Frampton begon zijn carrière in de jaren 60. Toen had hij een groep die hij had opgericht onder de naam The Hurt. The Hurt heeft een aantal eh, hits gemaakt, die band. Onder andere Paradise Lost en ook deze. Only you can help yourself, so try not to mislead her. You've done many foolish things... But deep inside, you need. jong eh, jaren bij de Hurts. De Hurts die hij destijds had opgericht. En toen ze onder contract kwamen bij een platenmaatschappij... toen kwamen de heren van de Hurt onder de hoede van het producers en componisten... tweetal Howard en Blakely. Dat heeft in ieder geval eh, een paar successen opgeleverd. Ik noemde al Paradise Lost. Maar ook van the Underworld was van hetzelfde producers koppel En ook dit I Don't Want Our Loving To Die, The Hurt... Maar op een gegeven moment hadden de mannen van de Hurt genoeg van de liederen, de composities van Howard en Blakely... en wilden ze artistieker aan de gang gaan. Nou, dat hebben ze op een gegeven moment eh, mogen doen van de platenmaatschappij. Alleen het vervelende daarvan was dat dat geen hits opleverde. Uiteindelijk ging de Hurt op te bestaan. En Peter Fenton die ging op zoek naar andere muzikale makkers. Kwam op een gegeven moment Steve Marriott tegen toen de Small Faces niet meer bestonden. En daaruit ontstond de samenwerking die Humble Pie heette. En dat leverde deze hit op Natural Born Boogie Humble Pie. even eh, Pieter Frampton horen in drie verschillende vormen... omdat hij afgelopen dinsdag een succesvol optreden had in de boerderij in Zoetermeer. Je hoorde Baby I Love You Way, Frampton van de LP Frampton Comes Alive. Live uit de Hurt-periode I Don't Want a Loving to Die... en uit de Humble Pie-periode Natural Born Boogie... En Frampton, hij is het land weer uit. Hij is op dit moment in Duitsland waar hij de komende weken... een aantal optredens zal geven. Pieter Frampton dus. Ik heb maar weer eens even uit de kast gehaald... die fantastische cd van de Chieftains samen met Ray En een heleboel Mexicaanse muzikanten. San Patricio, dat album dat vorig jaar uitkwam. En ik liet je nog eens een keer luisteren naar het sluitstuk van het album. Finale is de titel daarvan. The Chieftains. Barracuda en die Mexicaanse muzikanten. On the bank of the river stood running bare young Indian brave. On the other side of the river stood his lovely Indian maid, little white dove was her name. Such a lovely sight to see. But their tribes fought with each other, so their love could never be. Running bare, love little white dove, with a love big as the sky. Running bare, love little white dove, with a love that couldn't die he couldn't swim the raging river, cause the river was too wide. He couldn't reach little white dove waiting on the other side. In the moonlight, he could see her throwing kisses across the way, her little heart was beating faster, waiting there for her brave, running bear. Love little white dove with a love big as the sky. Running bear, love little white dove with a love that couldn't die. Running bear, dove in the water, little white dove did the same, and they swam out to each other through the swirling stream they came. As their hand touched and their lips met, the raging river pulled them down. Now they'll always be together in that happy hunting ground. Running bear, love little white dove with a love big as the sky. Running bare, love little white dove with a love that couldn't die. Afgelopen weekend, 4 maart precies te zijn, toen de hij overleden. Johnny Preston tijdens een hartoperatie. Eind jaren 50, toen werd hij ontdekt door de Big Bopper. De rock'n'roll held uit die periode. En die bezorgde hem een platencontract. In ieder geval via hem kon hij eh, platen gaan opnemen via die Big Bopper. Dat heeft geleid tot een aantal succesjes. Maar het grootste succes was toch dit Running Bear. 1959 opgenomen en in 1960 een wereldhit. In Nederland is daar toen ook nog een Nederlandstalige versie van gekomen... van het cocktailtrio onder de titel O Grote Beer. Maar je hoorde hier dan het origineel van de man die het uiteindelijk bekend heeft gemaakt... Johnny Preston. 71 jaar oud is de man geworden. Niet echt heel oud dus. En de platen die hij daarna heeft gemaakt zijn met name in Amerika nog wel enigszins bekend geworden... maar hebben niet de status van wereldhit gekregen. dan, Johnny Preston. 71 jaar is hij geworden. En verder was er nog afgelopen week het, eh, vermeld, het, het bekend worden van het overlijden van eh, Ria Alberti. De eh, moeder van Willeke en echtgenoot van en Willy Alberti. Heeft zelf nooit praten gemaakt, maar is wel heel belangrijk geweest... op de achtergrond van de carrière van beide artiesten. En dan was er nog Mike Starr, inderdaad de bassist van... Alice in Change, Hij maakt al een tijdje geen deel meer uit van de groep... en is overleden omdat hij aan het experimenteren was met eh, medicijnen. Ja, moet je die doen. <laughs> hij had medicijnen tegen angstaanvallen en ging eh, een aantal medicijnen door elkaar husselen... en dat is dan uiteindelijk eh, de doodsoorzaak geweest van Mike Star van Alice in Change. Gaga. En tot het nieuws hoor je een track uit The King Is Dead. En dat is de cd van de Decemberists. Nou, wat je hoort dat aan de pubs, dat heet June Hymn. Here's a hymn to welcome in the day. Heralding a summer's early sway. And all the bulbs all coming in to begin. The thrush is bleeding back the wrens disrupts my reverie again. Pegging clothing on the line, training jasmine how to vine up the arbor to your door, and more. Standing on the landing with the war you shouldered all the night before once upon it. Yellow bonnets, garland all along. You were waking, and day was breaking, a panoply of song. And summer comes to Springville Hill. A barony of ivy in the trees Fanning out its empire by degrees, and all the branches burst to bloom in the bloom. Heaven sent this cardinal maroon to decorate our living room. Once upon it, yellow bonnets, garland all along, and you were waiting. Day was breaking, a panoply of song. And summer comes to Springville Hill. years from now. my best to Springville.